Dat zeggen verschillende partijen die betrokken zijn bij de overnamestrijd van het noodlijdende ziekenhuis. Het ziekenhuis wordt voor 29 miljoen euro overgenomen door zorgondernemer Loek Winter. Het bestuur van het ziekenhuis zei eerder al dat zowel de patiënten als het personeel van het Amsterdamse ziekenhuis gebaat zijn bij een snelle overname. Het ziekenhuis zou anders afsteven op een faillissement. De banken in Slovenië hebben te weinig kapitaal. Uit een stresstest door de Sloveense Centrale Bank blijkt dat de banken bijna 5 miljard euro extra nodig hebben om bestand te zijn tegen zwaar economisch weer en financiële tegenvallers. De Centrale Bank van Slovenië benadrukt dat de banken niet in gevaar zijn en dat het spaargeld veilig is. Volgens Eurocommissaris Reen zullen de problemen bij de Sloveense banken Europa geen geld kosten. Hij benadrukt dat Slovenië verder kan gaan met het op orde brengen van de financiële sector zonder financiële hulp van de Europese partners. Zorgorganisatie Karijn gaat 25 miljoen euro bezuinigen. Daardoor verdwijnen 650 voltijdsbanen. Omdat niet iedereen fulltime werkt, worden vermoedelijk zo'n duizend mensen getroffen. Het gaat vooral om werknemers van de verpleeg- en verzorgingshuizen. Volgens Karijn is de bezuiniging noodzakelijk omdat de organisatie steeds minder geld van de overheid krijgt. Karijn heeft verzorgings- en verpleeghuizen in het midden en westen van Nederland. De komende jaren zullen 9 van de 26 locaties de deuren sluiten. Israël heeft de Nederlandse ambassadeur ontboden. Israël vindt dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een boycottsfeer tegen Israël aanwakkert. Het Nederlandse waterbedrijf Vitens wil geen zaken meer doen met de Israëlische branchegenoot Mekorot, omdat hij ook opereert in de bezette Palestijnse gebieden. Israël wijst erop dat Mekorot in internationaal verband juist samenwerkt met de Palestijnen. Het denkt dat het besluit van Vitens is genomen onder druk van buitenlandse zaken in Den Haag.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 Ehm, het is alweer eh, twee uur en we hebben de afgelopen twee uur geluisterd naar Ruud en Hansela. Waarvoor onze hartelijke dank natuurlijk. En ehm, we hadden in dat eh, laatste twee uur hadden we hier en daar wat pittige muziek. En dit hele komende uur is dat alweer het geval. Heerlijke, lekkere, pittige muziek. Een uur lang. Nou, um, tere zieltjes, Ga maar even wat boodschappen doen. Of koffie zitten. Doe maar wat anders. Wij gaan lekker beginnen. We beginnen met de eh, Yardbirds en Shapes of Things. En daarna Hot Legs en Neanderthal Man. to despise. Will time make man more wise? Neanderthal Man. Dat was eh, de groep The Hot Legs. Waaruit later de groep 10cc zou ontstaan. En de naam 10cc die is toen ook eh, gesuggereerd door Jonathan King. Oké, weten we dat ook weer. In 1967 is het de enige keer geweest dat mijn vader ooit heeft gezegd onderaan de trap... Kan je wat zachter? En dat was bij deze plaat van de Small Faces. en het was Paul McCartney en zijn Wings uit 1972. En deze plaat werd natuurlijk door de BBC in de band gedaan... want eh, hij was ten eerste seksueel getint... en daarna ook nog drugs gerelateerd. Ja, je verzint het niet, maar het is wel zo. Dit is nog steeds Bart van der Meer met Matchbox nummer 6 in ZFM Muziek Boulevard Live. Hier zijn de Pretty Things. 1966 was dit een Midnight to Six Man van The Pretty Things. En eh, een van de Pretty Things, Dick Taylor, die is ooit lid geweest van de groep The Rolling Stones... toen de Rolling Stones nog geen Rolling Stones heette. Hij heeft daar eh, waarschijnlijk eh, veel spijt van gehad... maar hij liet zijn studie prevaleren. Kan gebeuren natuurlijk. Ehm, de komende zes minuten zijn voor de Golden Earring en Long Blonde Animal... because I'm not a materialistic guy. It's like I missed that just anyway, but. Besides, take a look upstairs, check out the art collection, check out my Picasso's and my Dali's and all that crap. Everything's gone! I mean, everything gone! My radio, my TV, my records. And on the couch, the couch is still there. It's the biggest mug you've ever seen in your life, man. And he looks exactly like Cesar except he's got red hair all over. And he wakes up when I walk in, and I, I've had a deja vu about that one, you know. He wakes up and says, Who the f are you? And I say, Hey man, I live here. This is my house. Where's my long brown animal? And this guy says, You're talking about your long blonde girlfriend? I say, Yeah. And he said, Oh, she just went out to get some booze some dope and some pills and some cocaine to keep me happy, you know. I get real pissed off at this guy decided to go downstairs, drop a couple of sleeping pills, and fall asleep, wake up the next day with a smile on my lips like an optimistic guy should do. Uh, uh, uh, uh. nummer van die eh, Earrings. En het verscheen voor het eerst op het eh, album Prisoner of the Night uit 1980. Long Blonde Animal. In eh, afgelopen uur draaide Ruud Jansen in zijn programma nog een nummer van The Birds. So You Wanna Be a Rock and Roll Star. En wij doen niet daarvoor onder natuurlijk. Hier is The Birds met 8 Miles High. is ZFM. Peter van Flash in the Pan. En ik hoorde net uit Betrouwbare Bron dat Ruud hem ook al gedraaid heeft in zijn programma. Maar die heb ik niet gehoord. En trouwens, wat goed is, kun je niet vaak genoeg horen natuurlijk. Ehm, de volgende titel die komt uit Macbeth van William Shakespeare. eerste hit van Manfred Mann was 5, 4, 3, 2, 1. En dit was Hubble Bubble Toil and Trouble. Een eh, gezamenlijke eh, inspanning van de heren Mike Hug, Paul Jones, Manfred Mann, Tom McGinnis en Mike Vickers. Hubble Bubble Toil and Trouble. De heren Fraser en Rogers die hadden maar twee personen nodig om het volgende nummer te schrijven. she stood in the street, smiling from my head to her feet. I said, hey. album Yellow Submarine, opgenomen in eh, januari 68 en uitgebracht in januari 69. The Beatles en Hey Bulldog. Uh, we gaan naar Led Zeppelin luisteren. Dear Maker. moeite krijgen met de fans van Led Zeppelin. Want ik kan hem niet helemaal draaien, want het laatste nummer duurt 8 eh, minuten en 30 seconden. En dat is Meatloaf met eh, Paradise. sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it. gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it.